Volgens Trump zijn de landen op weg om duizenden onschuldige mensen te doden. Doe het niet, schrijft Trump. Idlib is het laatste rebellenbolwerk in Syrië. Met zijn tweet verwijst hij naar de bombardementen van de afgelopen weken. Toen hervatte de Syrische president Assad met behulp van Rusland... zijn poging om het bolwerk te veroveren op de rebellen. De afgelopen weken zouden zeker 200.000 mensen het gebied hebben verlaten. De politie van Rotterdam heeft een man aangehouden... wegens het bedreigen van twee agenten op internet. Hij zou een foto van de agenten hebben geplaatst in een Telegram-chatgroep... een beloning hebben uitgeloofd voor adresinformatie over ze... en ze daarbij hebben bedreigd. Volgens RTL Nieuws proberen criminelen vaker in chatgroepen... de identiteit van politieagenten te achterhalen om ze te bedreigen. Mexico vraagt het internationaal gerechtshof in Den Haag... te bemiddelen in een diplomatieke ruzie met Bolivia. Mexico vindt dat zijn ambassade in Bolivia wordt belegerd... omdat er zoveel politiemensen omheen zijn gestationeerd. In de ambassade zitten negen vertrouwelingen... van de gevluchte ex-president van Bolivia, Morales. Mexico heeft hen asiel verleend tot ongenoegen van Bolivia. Zes kiers die in Zwitserland waren meegesleurd door een lawine... hebben het allemaal overleefd. Vier konden zelf of met enige hulp uit de sneeuw komen. Twee zijn door hulpdiensten gered. Ze zijn licht gewond geraakt. En dan het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden wat regen. Het kwik daalt naar 5 graden. In het zuiden kan het licht gaan vriezen. Morgen is het overal droog. In de mist wordt het niet warmer dan 2 graden. Maar het zonnetje schijnt kan het een graad of 7 worden. Het weekend verloopt droog. S'nachts gaat het licht vriezen.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 is passing round. He'll say, Are you married? You'll say, uh, uh, No, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we drink by the fire to face unafraid the plans that we made.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 Lots of happy little children waiting for sunrise. A stocking full of candy and a big surprise. Look at the happiness in their eyes. They're glad it's Christmas. People caroling into the night. Where the snow is falling, their sleigh bell rides tonight. We'll snuggle to a nice warm fire I'm glad it's Christmas, but before this day gets underway, think of how much love you wish to give today. our hands to the holy nation to say thank you, Father. Thank you, Father. Happy birthday wenst jullie allemaal fijne dagen.